Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft vanochtend een seksueel misbruik tegen de man. Eerder hadden zeker al drie vrouwen bij de politie melding gemaakt van aanranding en verkrachting. Bij een in oktober geopend landelijk meldpunt zijn inmiddels 63 meldingen binnengekomen over tientallen tantra-masseurs die zich allemaal schuldig zouden hebben gemaakt aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. In de meeste gevallen beloven ze vooraf de grenzen van hun cliënt te respecteren, maar daarna houden ze zich, zich daar niet aan. De eerste fabrieken op het Gemmelotterrein terrein bij Geleen zijn begin van de middag weer opgestart. Eerder waren 45 van de 60 fabrieken stilgelegd vanwege een langdurige storing in een systeem met gedemineraliseerd water. De storing is verholpen. Het Rode Kruis is een inzamelingsactie begonnen voor Jemen. De organisatie heeft Giro 7244 opengesteld. Met dat geld wil het Rode Kruis brandstof inkopen om water op te pompen. Door de oorlog in Jemen is er groot tekort aan schoon drinkwater. Volgens het Rode Kruis lopen 2,5 miljoen mensen het risico besmet te raken met cholera. Verder is er in Jemen nauwelijks nog gezondheidszorg en hebben 17 miljoen mensen niet genoeg te eten. Een zitting van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is geschorst nadat een Bosnisch-Kroatische verdachte tegen de rechtbank zei dat hij gif had ingenomen. Op beelden uit de rechtszaal is te zien dat de man iets lijkt in te nemen. Of het daadwerkelijk gif was, is niet duidelijk. Hij staat samen met vijf anderen terecht voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Bosnië. Alfa Romeo stapt in de Formule 1. Het Italiaanse bedrijf wordt partner van Sauber. Het team gaat Alfa Romeo Sauber Formula 1 heten. Vooralsnog wordt de motor niet door Alfa Romeo geleverd. Het gaat volgens de twee om een strategische, commerciële en technische samenwerking. Het weer, af en toe zon, maar vooral in de kustprovincies ook buien, mogelijk met hagel.